Goedemorgen, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Het onderwijs dat jongeren krijgen die in een jeugdgevangenis zijn opgesloten moet anders. 1500 tot 2000 jongeren zitten in zo'n jeugdinrichting en gaan daar ook naar school. Volgens de onderwijsraad moet er meer samengewerkt worden met scholen buiten de jeugdgevangenissen, zogenoemde JJI's. Veel jongeren die daar zitten kunnen eigenlijk niet een opleiding volgen die past bij waar zij eh, op dat moment aan toe zijn. En daarnaast zien we ook wel andere knelpunten. Het is moeilijk om examens af te nemen op JEI-scholen. Eh, dat lukt niet altijd op locatie. En dan moeten jongeren naar buiten, buiten de muren van de school, examen afnemen. Maar dat kan niet altijd als gevolg van hun eh, strafmaatregel. Door die problemen kunnen jongeren als ze weer vrijkomen moeilijker aan de bak met bijvoorbeeld een andere school van baan. De onderwijsraad wil dat er een duidelijkere lijn komt voor het onderwijs in jeugdgevangenissen. De Verenigde Staten gaan importheffingen van 25% invoeren op staal en aluminium. Trump heeft, een, heeft middernacht een decreet daarvoor ondertekend. Het is een wettelijk bindend bevel. Tata Steel, de staalfabriek bij IJmuiden, was er al bang voor. Door de heffingen wordt het voor Amerikaanse bedrijven duurder om hun staal in te kopen. De 20 grootste studentensteden komen zo'n 23.000 kamers tekort, schrijft de Volkskrant. Het CBS verwacht dat het tekort verder zal oplopen tot 42.000 in het schooljaar 2031-2032. De stichting die leegstaande woningen verbouwt tot studentenwoningen... zegt dat studenten hun verwachtingen moeten bijstellen. Volgens hen kan niet iedereen een kamer in het centrum krijgen. De bouw van het grootste zonnepark van Nederland is begonnen. Het park dat tussen Zuidbroek en Scheemda in Groningen moet komen... krijgt een oppervlakte van 165 hectare. Die ruimte wordt niet alleen gebruikt voor zonnepanelen, er komt ook meer natuur. De ontwikkelaar wil dat het gebied meer gaat leven, vertelt ze aan RTV Noord. In de grond, boven de grond, de vlinders, de bijen, de vogels, eh, eh, maar ook de haasjes, de fazanten nou noem het maar op. <laughs> het begint klein, maar het moet gewoon gaan groeien. Dat er weer meer leven komt dan dat er nu is. Van het zonnepark worden straks zo'n 70.000 huishoudens van energie voorzien. Het weer dan. In het noorden ligt een laagje sneeuw en er kan ook nog wat sneeuw vallen. Dus oppassen daar op de weg. Op andere plekken regent het al. Het wordt verder een grijze dag met 1 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A7 van Hoorn naar Zaanstad.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 De onderwijsraad meldt dat jongeren in de gevangenis bijvoorbeeld een mbo-opleiding willen volgen, maar dat kan niet. De raad adviseert om daarom de wet aan te passen. Slachtoffers en nabestaanden van geweldsmisdrijven krijgen vaak niet de financiële steun die ze nodig hebben. Slachtofferhulp Nederland waarschuwt dat deze groep in de problemen kan komen door hoge kosten, bijvoorbeeld voor een uitvaart of psycholoog. Het aantal aanmeldingen bij de PABO is dit jaar fors gestegen. Volgens onderzoekers is de PABO aantrekkelijker geworden, bijvoorbeeld voor zij-instromers.